Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn 164 mensen omgekomen bij de demonstraties in Kazachstan. Dat laat de regering daar weten. Ook zouden er 5000 mensen opgepakt zijn, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Velen van hen zitten in ieder geval nog steeds vast. Eh, naar verluid eh, meer dan 650 mensen zitten voor langere tijd vast sowieso. Eh, die, worden ja, die worden verdacht van, van ernstige misdrijven. Ze worden verdacht voor onder meer vandalisme, moorden en overvallen en diefstallen. Een automobilist in Gelderland kreeg gisteravond de schrik van haar leven. Toen ze haar auto achteruit wilde inparkeren in Doesburg... viel er ineens een dode ree onder haar auto vandaan. De vrouw had onderweg wel gemerkt dat ze over een hobbel reed... maar niet dat ze kilometers lang een dier meesleepte. Dat dier was trouwens al dood. De lokale jagersvereniging had al een melding gekregen dat er een dode ree op de weg lag... en stond voor een raadsel toen ze hem wilde ophalen en hij er niet meer was. Een Afghaanse baby die vermist raakte op het vliegveld van Kabul is weer terecht. Hij raakte zoek in de chaos toen mensen de stad wilden ontvluchten... nadat hij was ingenomen door de Taliban. Op beelden was te zien hoe de ouders van het jongetje hem aan een vreemde gaven om te ontkomen. Hij werd meegenomen door een taxichauffeur. Die heeft het kindje nu weer overgedragen aan zijn familie veel mensen bij de NASA hebben eindelijk weer eens een nachtje rustig door kunnen slapen. Op een miljoen kilometer afstand van de aarde is gisteravond het laatste deel van de James Webb ruimtetelescoop netjes volgens plan uitgeklapt. Met dat astronomisch dure apparaat hopen wetenschappers een hoop nieuwe ontdekkingen te doen. Ruimtevaartjournalist Govert Schilling kan niet wachten, zei hij bij WNL op zondag. We kunnen nog verder in het heelal kijken, nog dichter bij de oerknal komen. We kunnen zien hoe sterren en planeten ontstaan. We kunnen misschien op andere planeten ver weg in het heelal eh, de dampkring bestuderen om te kijken, leeft het misschien iets op die planeet? Maar dat zijn alleen nog maar de dingen waarvan we al weten dat we het kunnen gaan doen. Op de eerste foto's van die nieuwe telescoop is het wel nog even wachten. Die komen pas over een paar maanden. Het weer nog, een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het vanmiddag droog... en af en toe best zonnig bij een graad of 7. Morgen meer van hetzelfde. Eerst grijs, daarna zon en rond de 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de N201 hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort is de vertraging een kwartier.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 Jump in the line, rock your body in time. Work it, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Work I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Oh! Shake, shake, shake, Sonora, shake your body line.